Trams vielen stil en mensen zaten vast in de lift. Spoorbeheerder ProRail gaat een proef voorbereiden met een zelfrijdende goederentrein op de Betuwelijn. Volgens de Telegraaf heeft de Duitse spoorvervoerder daarbij ProRail om gevraagd. Daarmee krijgt Nederland de Europese primeur. De extra beveiligde lijn zou de meest geschikte plek zijn voor de proef omdat die lijn een goed veiligheidssysteem heeft. Deutsche Bahn zegt tegen de krant dat de vervoerder na 2020 gaat rijden met goederen en passagierstreinen zonder machinist. De politie heeft in Nederland vier criminele netwerken ontdekt... die zeker twintig Roma-kinderen uitbuiten. Ze werden door de criminelen gedwongen te stelen en bedelen... in verschillende Europese steden. Vorige week zijn al twee volwassenen en zes kinderen aangehouden in Barcelona. Volgens de politie moeten de kinderen zo'n 1000 euro per dag bij elkaar stelen. Het geld gaat naar criminele families die het geld opmaken aan dure auto's, huizen en gokken. Het Openbaar Ministerie wil niet de zakkenrolletjes als dader zien, maar de volwassenen die ze aansturen als mensenhandelaren vervolgen. Het aantal volwassenen dat wordt verdacht van een misdrijf is vorig jaar flink gedaald met 12 procent. Het is de grootste daling in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral het aantal verdachten van vernielingen en verkeersmisdrijven nam af. De meerderheid van de verdachten komt uit de grote steden en dan met name uit Den Haag. Het weer zomers warm vandaag. In de loop van de dag worden het 23 tot 26 graden. Vanmiddag en vanavond ontstaan enkele buien. Komende nacht zwaardere buien, soms met onweer. Morgen is het benauwd bij 25 tot 31 graden. Later op de dag volgen nieuwe zware regen- en onweersbuien.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 Er zijn twee uitzonderingen. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Acht kilometer door een ongeluk. Ondanks dat de weg weer vrij is moet je toch nog rekening houden met een klein half uur extra. En er is een ongeluk gebeurd op de N211 ten zuiden van Den Haag.